1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump gaat het verdrag met Rusland over kernraketten... voor de korte en middellange afstand opzeggen. Volgens Trump houdt Rusland zich niet aan de afspraken. Een toelichting gaf hij niet. Alleen als Rusland en China een nieuw verdrag willen sluiten... schrapt hij zijn plan. Het INF-verdrag is in 1988 gesloten door de Amerikaanse president Reagan... en de leider van de Sovjet-Unie, Gorbachev. Het verbiedt het bezit, produceren en testen van deze raketten... die vanaf de grond worden afgeschoten. In de Amerikaanse stad Detroit zijn opnieuw in een uitvaartcentrum babylijkjes gevonden. 63 dode baby's lagen verstopt in dozen en vriezers. Vorige week werden in een ander mortuarium in de stad ook al elf lichaampjes aangetroffen. Die waren verborgen in het plafond. De nabestaanden dachten dat de overleden baby's waren begraven. Het centrum waar vandaag de gruwelijke vondst werd gedaan is per direct gesloten. De chef van de politie in Detroit zegt dat hij verbijsterd is door de vondst... en spreekt van gruwelijke omstandigheden. De Nederlandse DJ Martin Garrix is voor de derde achtereenvolgende keer winnaar... van de DJ Mag 100. Dat is een internationale ranglijst van de populairste DJ's... samengesteld door het publiek. De uitslag werd bekendgemaakt op het AMF Dance Festival in de Amsterdam Arena... De 22-jarige Martin Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet... brak in 2013 internationaal door met de hit Animals. Het Belgische duo Dimitri Vegas en Like Mike werden tweede. De Nederlandse DJ Hartwell werd derde. De kwalificatie voor de grote prijs van de Verenigde Staten... is voor Formule 1-coureur Max Verstappen geëindigd in teleurstelling. Verstappen reed op het circuit van Austin... de ophanging van een van zijn achterwielen kapot op de curbstones. Dat zijn de witrode blokken aan de rand van het circuit. Verstappen viel voortijdig uit en is zondag veroordeeld tot een inhaalrace. De pole position is voor Lewis Hamilton... die zondagavond zijn vijfde wereldtitel kan veroveren. De Grand Prix van Amerika begint zondagavond om 8 uur.